Wel is het belangrijk dat er steeds gezocht wordt naar brede steun, ook bij maatschappelijke organisaties. ACM doet een groot onderzoek naar de veiligheid op gameplatform Roblox. De Nederlandse consumententoezichthouder wil weten of kinderen die spellen spelen voldoende worden beschermd. Er zijn steeds meer berichten over seksueel getinte spellen op Roblox. Het aantal doden door het winterweer in Amerika is opgelopen naar 85. Vooral in de staten Tennessee, Mississippi en Louisiana zijn veel mensen overleden. De komende dagen houdt het winterweer in de VS aan.